Een bedelmeisje met de hoot die langs de straat. Bij het duisteren van de avond die al langzaam vallen gaat. Wibberen in haar dunne kleertjes gaat er het pure najaarsweer. Vader dood en sinds eergisteren heeft ze ook geen moesje meer. Heel de dag nog niet geweten en geen cent nog opgedaan. Neemt de durf, al wordt het donker, lang nog niet naar huis te gaan. Want de buurvrouw waar ze in woont, ranselt haar natuurlijk weer. Zachtkens vloeien langs haar wangen, dan de kindertraantjes neer. Als een prooi van wind en regen knielt neder in een hoek, door de gure kou gevangen, huiverend in haar dunne doek. Haar gelap vertoont het sporen, reeds van felle zielepijn. Zachtkens lispelt slechts haar stem, moest je lief kon ik bij u zijn. morgen vindt men op de stenen het lijkje van het armoedig licht. Met de handjes bevallen, het gelaat omhoog gericht. Een glimlach speelt nog om haar lipje die reed zijn van Kalversteen. De dood heeft het arme bedelmeisje met haar moesje weer vereen. De dood heeft het arme bedelmeisje met haar moesje weer